refuge. Uh, uh, Criswell, little bass sitting up ah. here on the bass. While I'm on this road, I got ah. my girl L. Uh-huh. One time, one time. Hey yo L, you know you got the lyrics. The lyrics.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 Syrië zegt dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry liegt met zijn bewering dat er bewijs is dat de gifgassenaanval van vorige week is uitgevoerd door het Syrische leger. Het staatspersbureau van Syrië vindt dat Kerry voorbijgaat aan het werk van de VN-inspecteurs die de situatie ter plaatse in Damascus onderzoeken. Het Pakistaanse meisje Malala krijgt de internationale kindervredesprijs. Volgens de organisatie krijgt ze de prijs omdat ze met gevaar voor eigen leven strijdt voor onderwijs voor meisjes overal in de wereld. Vorig jaar werd ze bij een aanslag door de Taliban in haar hoofd geschoten. Na een lange revalidatieperiode in Groot-Brittannië kwam ze er weer bovenop. In juli sprak ze de Verenigde Naties toe in New York. De 16-jarige Malala ontvangt de internationale kindervredesprijs van 100.000 euro op 6 september in de Ridderzaal in Den Haag. Als een slechte school wordt gesloten, moeten de bestuurders niet zomaar een nieuwe school kunnen beginnen, vindt de onderwijsraad. De raad pleit ervoor dat de wet wordt veranderd, zodat zulke draaideurconstructies kunnen worden voorkomen. Aanleiding voor het pleidooi is een conflict in Amsterdam over het Islamitisch College Amsterdam. Dit college werd drie jaar geleden gesloten en wil nu een doorstart maken. De gemeente is bang voor een nieuw fiasco, maar kan de doorstart niet voorkomen. De Duitse oud-president Christian Wolff moet van, vanwege omkoping op 1 november voor de rechter verschijnen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Bondsrepubliek dat een voormalig staatshoofd wordt berecht. Wolff trad in februari vorig jaar af nadat hij in opspraak was geraakt wegens beschuldigingen van corruptie en omkoping. Het weer, vanmiddag veel zon, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen geregeld zon, maar ook stapelwolken. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knopendiem en Muiden 2 kilometer. De linkerrijstrook is dicht na een aanrijding.